Wiegel denkt dat de samenvoeging veel geld kan opleveren terwijl de zorg voor de patiënten er niet onder hoeft te lijden. De Israëlische ambassadeur en zijn staf zijn gevlucht uit Egypte. De ambassade in Cairo werd gisteravond belaagd door duizenden betogers en een aantal wist het gebouw binnen te dringen. Volgens ooggetuigen hield de politie zich urenlang afzijdig. De spanning tussen Egypte en Israël is opgelopen nadat Israël vorige maand per ongeluk vijf Egyptische agenten doodschoot. De strijders van het nieuwe bewind in Libië zeggen dat ze op het punt staan om Benny Walid in te nemen. Een van de laatste bolwerken van aanhangers van de verdreven leider Gaddafi. Ook bij Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi, zou zwaar worden gevochten. De Nationale Overgangsraad had de Gaddafi-getrouwen tot vandaag de tijd gegeven om zich over te geven, maar de gevechten braken gisteren in alle hevigheid los. In Rotterdam is een van de grootste partyboten van Europa grotendeels afgebrand. Er was niemand aan boord toen de brand uitbrak. Het vuur veroorzaakte veel rook die in de richting van de binnenstad van Rotterdam waaide. De brand is door nog onbekende oorzaak aan de achterzijde van het schip ontstaan. De partyboot uit 1959 had een capaciteit van bijna 1800 mensen. Op de A29 bij de Heinenoordtunnel bij Rotterdam is de zijruit van een bus gesneuveld. De chauffeur bleef ongedeerd en er zaten geen passagiers in de bus. De politie onderzoekt waardoor de ruit is kapot gegaan. De afgelopen weken sneuvelde de ruiten van tientallen auto's. De politie weet niet of dat gebeurde door steenslag of dat er sprake is van één of meerdere snelwegschutters. Het weer, eerst nog grijs en nevelig, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Het wordt vanmiddag warm met 23 graden aan zee tot 28 in het zuidoosten. Vanavond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het en op... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? Muziek uit de oude doos, gevonden bij uw oma. Things aren't quite as they seem. everything Only pleasure and pain Wonder why I come here Head to my Zandvoort. Zandvoort. 106.9 FM. countryside and go somewhere I've never been. one. if you wanna You can say you're torn But I've heard enough Thank you, you made my mind up for me When you started to ignore me Do you see a single tear?